die op bankjes slapen of in parken. En die stereotype beelden zorgen er volgens experts voor... dat er juist minder tolerantie komt voor dakloze mensen. Ook staan ze er vaak op hun allerkwetsbaarste op. Volgens het CBS hadden vorig jaar zo'n 32.000 mensen... tussen de 18 en 65 geen dak boven hun hoofd. Duizend inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben te horen gekregen dat ze hun huis uit moeten vanwege een grote bosbrand. De brand is in een dagtijd in omvang meer dan verdubbeld. Ook deze bewoner moest van de brandweer zijn huis uit. They came by about 15, 20 minutes ago and told us that everybody's got to go. About 4 o'clock the power went out. And the fire has been coming towards us faster and faster. Meer dan 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. En ze gebruiken daarbij helikopters en bus blusvliegtuigen. En in Tilburg is nu de grootste kermis van de Benelux aan de gang. Maar in het noorden weten ze er ook wel raad mee. Als iets zo'n kermis in het dorpje De Weren in West-Friesland er wel iets anders uit. Veel mensen hebben het idee met kermis, uh, zweefmolen, happertjes, noem het maar op. Dat hebben we hier ook wel, eh, wel op kleinere schaal uiteraard, want we zijn een klein dorpje. Eh, maar het, het saamhorigheidsgevoel, het feest met elkaar, dat is eigenlijk waar het om draait en, eh, en waar dit om gaat. Geen grote spookhuizen of spectaculaire achtbanen dus. Wel komt er veel bier bij kijken. Maar dat betekent volgens feestvierders niet dat het één groot zuipfestijn is. In het zuiden viert men carnaval als een dorpsfeest, saamhorig. Eh, en dat kun je echt wel vergelijken met kermis hier in, in West-Friesland. En inderdaad, het ziet er op de buitenwereld vaak uit als stom bierzuipen. Maar ja, het is ook gewoon een groot moment om er even te socializen met het hele dorp. En dan nog het weer. De zon schijnt flink tussen de sluierwolken door en het blijft vandaag droog. Het wordt 24 eh, graden langs de stranden tot 31 in het zuiden van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op da 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging heb je ook op da 27 vanuit Utrecht naar Almere. 5 kilometer file tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je.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 Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. En is de ruis te veel als je dat niet wilt? Het is stil bij mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden valt zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten.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 No. Oh, oh, oh, yeah. can dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Picasa Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You know you got me hypnotized So be wise and keep on Beating the size of my body Senorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Barranquilla se baila así.